dat ze zich morgen rustig moeten houden... Morgen is er een nationale herdenking en zowel aanhangers als tegenstanders van Morsi hebben grote protesten aangekondigd. De regering waarschuwt mensen de herdenkingsceremonie niet te verstoren. Bij snelwegen, in steden en bij belangrijke gebouwen is extra beveiliging ingesteld. In Den Haag hebben meer dan 300 mensen meegelopen in een protestmars... om solidariteit te betuigen met de opgepakte bemanning van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... Vorige maand werden 30 bemanningsleden, onder wie twee Nederlanders... opgepakt bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. Ze zitten vast in Rusland. De gemeente Groningen heeft een poolcentrum in de stad... per direct voor drie maanden gesloten. Directe aanleiding is een vechtpartij afgelopen week... tussen Marokkaanse jongeren en leden van motorclub Satudara. Waarom ze met elkaar op de vuist gingen is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen vissers in Lampedusa weerspreken dat ze bootvluchtelingen in nood aan hun lot hebben overgelaten. In Italiaanse media zeggen ze dat juist de kustwacht de drenkelingen negeerde. Meer dan 110 vluchtelingen verdronken toen hun boot donderdag kapseisde. Zo'n 200 mensen worden nog vermist. De 20-jarige Brabander die in Vietnam vastzat... wegens betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeluk... is weer terug in Nederland. Vanochtend kwam Tim Valk aan op Schiphol. De student uit Loon op Zand werd ervan beschuldigd dat hij geen rijbewijs had... toen hij begin augustus een voetganger doodreed. Twee maanden zat hij in een Vietnamese cel... totdat de familie van het slachtoffer de aanklacht tegen hem introk. Het weer, vanavond en vannacht droog. Morgenochtend lokaal mist, later breekt af en toe de zon door.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 Very well. Hold on, please. Yes, sir. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Move across the floor. When the music was over, she slipped out of his arms and out the door.